Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er is met verbazing gereageerd op de uitspraak van minister Faber... over de Oekraïense president Zelensky. Faber zei eerder vandaag dat hij niet democratisch gekozen is. Later nam ze haar woorden terug. Partijleider Jessel Gus van coalitiepartner VVD zegt dat ze het uitermate verontrustend vindt... dat Faber in het openbaar Russische propaganda verspreidt. Ook oppositiepartijen reageren. D66-leider Jette vraagt aan VVD en NSC hoe lang ze het nog acceptabel vinden... dat Faber in het kabinet zit. Ruim 350.000 oud-studenten hebben vandaag een bedrag op hun rekening gekregen... omdat ze geen studiebeurs kregen tijdens hun opleiding. Deze zogeheten pechgeneratie studeerde tussen 2015 en 2023 toen het leenstelsel van kracht was. Toen de basisbeurs in 2023 weer werd ingevoerd... werd besloten dat de studenten die net buiten de, boot waren gevallen... compensatie zouden krijgen. De burgemeester van Los Angeles heeft de brandweercommandant van de stad ontslagen... vanwege haar handelen tijdens de verwoestende bosbranden in de Amerikaanse stad begin dit jaar. Volgens de burgemeester stuurde de commandant duizend brandweerlieden naar huis op de ochtend dat de branden uitbraken. Bij de branden kwamen 29 mensen om het leven. Meer dan 80.000 inwoners werden geëvacueerd. De Nederlandse voetbalsters hebben in de Nations League gelijk gespeeld tegen Duitsland. In Breda werd het 2-2. Na een klein kwartier spelen opende Berestein de score voor Oranje. Duitsland maakte vlak voor rust gelijk en kwam vlak na rust op voorsprong. In de 66e minuut werd het weer gelijk en dat was opnieuw Beresteyn die wist te scoren. Het was de eerste wedstrijd in de Nations League. Dinsdag speelt Oranje weer dan tegen Schotland.